We zijn begonnen met Celtic Angel, volume 3 van Gabrielle en Harsti. Celtic Harp en guitar van het label Phoenix Muziek. Terug naar Nederlandse bodem, dan heb ik het over het label Oriade Music. Eve Awakening, Behind 2012... Het is een eh, verzamelcd van allemaal eh, grote artiesten zoals Karunesh, Aolia, Brainscapes, dat is ehm, onze eigen vriend um, Alain Eskenazi en eh, de Mystic Rhythms Band. We gaan een nummer naar luisteren van Yarstone, Stone, The Seven Sisters. Veel luisterplezier voor dit eerste uur van Peaceful Radio. Thank you. amor de una mujer. promises. fiery moon, I desire you. Let me kiss your lips beneath the midnight jasmine. A lion and a virgin sleeping with a tender caress and a love torn heart. Don't forsake me, I adore thee. In thee I trust my heart. lay with you, and your playful eyes washed over me like a sleepy sea. Will you stay with me? Will you stay? image you will see where by a tamarisk tree and a shimmering dune. My beloved, I can feel you inside like a fireburst of flowers swaying. My beloved, I can feel you inside like a fireburst of flowers swaying swaying my beloved. I can feel you inside, like a fireburst of flowers, swaying, swaying to the moon, to the fiery. Se eu te disser ao ouvido, o fado me tem impedido para ninguém o cantar. Por favor, guarda segredo, porque o fado está com medo que alguém o queira matar. já nem é fado, nem julga que o fado exista. Porque quem sente vaidade em dar abrigo à saudade já não pode ser fadista. na boca de toda a gente. E que talvez a meu lado possa voltar a ser fácil E um dia talvez consiga que ao chorar o fado diga que quer voltar a ser fado Let There Be Light, zo eh, heet uh, deze cd van Stefan Gusikowski van het label Phoenix Muziek. Even de kraaien wat zachter zetten. En we gaan afsluiten met een mooi lang nummer van Deuter, Notes from a Planet van het label New Earth eh, Records. Tot ons komen via osho.nl en daarmee gaan we dit, deze aflevering, of deze dit uur van Peaceful Radio, aflevering 695, gaan we afsluiten.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 Het parlement is nog geen één keer bijeen geweest sinds de verkiezingen van acht maanden geleden. Het nationalistische blok van Iyad Alawi kreeg toen 91 zetels en de partij van premier Al-Maliki 89. Sindsdien proberen ze allebei steun te vinden voor een coalitieregering, maar tot nu toe zonder resultaat. Het Hooggerechtshof oordeelde dat het Iraakse parlement weer aan de slag moet gaan na een klacht van belangenorganisaties die willen dat er, een die willen dat er aan de padstelling een eind komt. De VN begint een luchtbrug naar het West-Afrikaanse land Benin dat is geteisterd door overstromingen. Tweederde van het land staat onder water en bijna 700.000 mensen zijn door de overstromingen getroffen. Tientallen inwoners zijn verdronken. De vluchtelingenorganisatie UNHCR wil zo snel mogelijk tenten en muskietennetten naar het gebied brengen. Behalve Benin hebben in West-Afrika ook Nigeria, Guinea, Mali, Togo en Tjaad te kampen met overstromingen. Wegen, huizen en oogsten zijn vernield. Op de A67, ter hoogte van Eersel, is een man doodgereden. Hij liep in de buurt van een benzinestation op de snelweg. Waarom hij daar liep is de politie een raadsel. In verband met het onderzoek naar de zaak is één rijstrook van de A67 in de richting van Eindhoven afgesloten. ING heeft een paar uur te kampen gehad met een technische storing. Daardoor waren de geldautomaten van ING sinds het eind van de middag alleen te gebruiken door klanten van andere banken. Ook konden klanten een paar uur niet internetbankieren en kon er in winkels hooguit 250 euro worden afgerekend.